Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Pakistanse leger zegt dat India raketaanvallen heeft uitgevoerd op drie luchtmachtbases van Pakistan. Eén daarvan ligt aan de rand van de hoofdstad Islamabad, vlakbij het hoofdkwartier van het leger. Getuigen zeggen tegen persbureau Reuters dat er zware explosies te horen waren. Pakistan zegt dat de meeste raketten zijn onderschept... en dat het leger inmiddels ook raketten op India heeft afgevuurd. Het Pakistanse luchtruim is gesloten. De spanningen tussen India en Pakistan liepen onlangs weer hoog op. Aanleiding was een aanslag in de regio Kashmir... waarbij 26 toeristen werden gedood. Bij een verkeersongeluk met een spookrijder op de A12... tussen Arnhem en de Duitse grens zijn meerdere mensen gewond geraakt. Iets na 10 uur kreeg de politie meerdere meldingen van een spookrijder binnen. Meteen daarna gebeurde het ongeluk. Er waren drie voertuigen bij betrokken. De A12 was gedeeltelijk afgesloten voor onderzoek, maar inmiddels is de weg weer vrij. President Trump heeft de directeur van de Library of Congress ontslagen. De bibliotheek in de hoofdstad Washington D.C. is een van de grootste ter wereld. Volgens het Witte Huis voldeed directeur Carla Hayden niet aan de behoeften van het Amerikaanse volk. Ze zou zich te veel inzetten voor diversiteit en in de collectie boeken hebben die ongepast zijn voor kinderen. De regering Trump probeert met allerlei maatregelen diversiteitsbeleid uit te bannen. Dit weekend rijden er geen treinen van en naar station Groningen. Het station wordt helemaal vernieuwd met onder meer een voetgangerstunnel en nieuwe sporen. Na het weekend rijden er veel minder treinen en vanaf 14 juni gaat het station een hele maand dicht.